is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. 1485 AM. Het is 5 uur. Dit is Café René. 5 uur. Timber! Wednesday. to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. We're Goedemiddag. This is Café René. we bijna allemaal wel gezien hebben, denk ik. Grease uit 78. Themaatje werd gezongen door, inderdaad, Frankie Valley. Grease hoorde je. Zo, vrienden, van harte welkom en goedemiddag. Dit is René Verstraten. Het is een prachtige middag, hè? Wat een heerlijk dagje vandaag, jongens. Ja, je zou bijna zeggen dat de zomer er al een beetje aan zit te komen. Maar voorlopig eerst nog even het voorjaar. En dat niet alleen, ook nog een uurtje Café René op deze woensdag. De week is alweer in tweeën. Lekker idee, ja. Weet je dat Radio We come on this loop, John B. dat. Hè? Zonnetje erbij en meteen klinken alle plaatjes eh, een heel stuk anders. En eh, meteen veel meer zomers, zullen we maar zeggen. De Beach Boys uit 66. En Sloop John B. Café René op de woensdag. Met straks de artiest van de week. Nog een aantal leuke berichtjes en heel veel muziek. tutto il mondo davanti a noi. Viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali. Abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali. Siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere, ah, qualcuno ci può offendere. Ah. Noi, noi sappiamo in cosa credere. Devi venire con noi, siamo ragazzi di oggi noi. Dai coloriamo quello poi vedrai che ti piacerà. Na, na, na, siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai e tutti insieme si può. desafiar. non fare spegnere ah, la voglia che di ridere. Ah, noi siamo quelli in cui tu puoi credere, devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi, noi dai coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si kinderen van vandaag. Je vraagt je wel eens af, wat moet er van worden? Hè? Maak me er wel eens stiekem een klein beetje zorgen over in de wereld van vandaag. Noé Ragazzi di Oggi uit 85 van eh, Louis Miguel, een oude uh, Monique satellietschijf, kan ik mij nog herinneren. Daarvoor Spooky and Zoo en Swinging on a Star. Dan moet je een eind fietsen, neem dat maar van mee Ja, ja. zomers muziekje en er hoort ook nog wat zomers berichtje bij. Want komend weekend gaat de zomertijd weer in. De klok wordt dan een uur vooruit gezet. Voor, eh, voor alle zekerheid zeggen we dat er maar even bij. Ja, en al jaren steggelen voor- en tegenstanders over het nut daarvan. Morgen biedt de actiegroep Stop de Zomertijd in Brussel een petitie aan om de zomertijd in eh, Europa af te schaffen. Duizenden mensen hebben hem ondertekend. Het zal niet zo zijn, hè? Ik bedoel, uh, koop een pak suiker bij de supermarkt en er is een actiegroep tegen. Maar vooruit maar weer. Volgens die actievoerders is de zomertijd volledig ongezond. Rond het verzetten van de klok sterven de meeste mensen, zeker in het voorjaar. Hartaanvallen, beroertes, verkeersdoden. Zoveel doden en waarom? Omdat we dan in eh, de zomer een uurtje langer licht hebben. Wat overigens ook niet klopt volgens de actiegroep, want de klok staat alleen anders. De regeling voor de zomertijd geeft een hoop gedoe en de beoogde energiebesparing is eigenlijk nooit bewezen, al dus de actiegroep. Nou, ook andere tegenstanders waarschuwen al jaren dat de zomertijd zorgt voor meer depressies, verkeersongelukken en een eh, verstoring van het ritme. En voorstanders, ja, die vinden meer daglicht eh, in de avond juist weer fijn. Nou, zoek het allemaal lekker uit, voor of tegen. Komend weekend gaat de zomertijd gewoon in. Dus denk om je hart, zou ik zeggen. Luister iedere werkdag naar Café René. nog even wat langer op wachten. Maar het voorjaar zit er dan eindelijk al een klein beetje aan te komen. Meer over het weer straks na de artiest van de week even na half zes. Strawberry's Wedgeblade en Summer is a Coming. Je weet wel dat seizoen dat iedereen lekker van elkaar houdt en zo. Ja, ja, ja, dat weet ik. Zo de iedereen. Wegwezen jij. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit is Radio Els. soort componisten missen we gewoon in Nederland hè, de laatste 500 jaar. Onmiskenbaar Rogier van Otterlo en zijn prachtig orkest. Eh, Munich 74, geschreven destijds naar aanleiding van de Olympische Spelen die toen werden gehouden in die stad. Dat zal je ongetwijfeld duidelijk zijn. 8 voor half 6 zit je aan tafel eetmakelijk. Je luistert Els 1485 AM. Nu met de mooie van Roger Daltrey. That's not what I wanna hear, Joe, and I've got a right to know. Say it ain't so, Joe, please, say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please tell us it ain't so. They told us that I hear. parler. dat hij vroeger bij de Hoe zat, hè? Doei, De Hoe, inderdaad. Roger Daltrey en Say It Ain't So, Joe. We doen er even twee achter elkaar en daarna gaan we naar de artiest van de week. Uw foto's zijn in één uur klaar bij Fotoprint Store. Ja, het is echt waar. Uw foto's zijn in één uur klaar. Maar vraag niet hoe. Overbelicht, onderbelicht, verkeerd gesneden. Wij verzieken elk rolletje en verkloten zelfs uw digitale fotomateriaal. Fotoprint Store. Ook voor mismaakte pasfoto's en vierkante panoramabeelden. Echt, wij verzieken elk negatief. Want... Snel en goed, daar zijn we voor. Print Store. Ook over nabestellingen doen wij een jaar. Zoutop BV, uw interieurspecialist. Voor zelfrekkende gordijnen met scheurnaad, diverse plafondmeubels en handige balkonbureaus. Maar ook voor witgoed, zoals muurkoelkasten, hete luchtwasmachines, onderwaterdrogers en gasfornuizen op Elektra. Montage al vanaf 500 euro, exclusief koffie en fooi. op, de interieurspecialist waarvan u het bestaan nog niet wist. U vindt ons op elke bedenkelijke meubelboulevard. Turkije, de meest besproken vakantiebestemming. <laughs> Boek hem nu. Dit is Radio Els. 1485 AM. I feel a little lonely. There doesn't seem as much to say. eventjes achter elkaar. Orkest Heroes in the Dark and So In Love. And 2000 Weeks van Terry Britton. En kijk ik naar de klok, dan zie ik dat we over tijd zijn. Maar goed, beter ik dan de cavia zeggen we maar. Hey, ja. En waarmee zijn we over tijd met het gebruikelijke item. Café René. Artiest van de week. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face. Like a mirror looking back at me. Saying you're the only one. Making me feel I could survive and so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day. Since you went away. Manhattan Island Serenade. Snel weg met een lege tent. Regen klettert op het dak. Ik zal hem van naar huis toe moeten liften. Ik denk aan jou bij elke stap. In de verte blijft de transit staan. Ik kom nooit meer van je los. Caltex in de nevel. Olievlekken op de Maas. Ik loop wel door, maar ik kan nergens heen. Het regent nog steeds en ik voel me zo alleen. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart voor drie. nooit meer zien, Oude Maasweg, kwart voor drie. De troosteloosheid straalt er ook vanaf. Hè? Mooi, een van de allermooiste platen. Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg. Je hoort onze artiest van de week. Dit is Radio Els op AM 1485. De vijf over half zes inmiddels. Dan zit je nog aan tafel, dan zou ik zeggen, eet bijzonder smakelijk. We gaan het even over het weer hebben en daar kunnen we vrij kort over zijn. De komende, de komende dagen zien we de zon regelmatig, al is er soms ook wat bewolking. Het blijft wel droog en de temperatuur komt uit op ongeveer 12 à 13 graden. De nachten blijven met gemiddeld 3 graden nog wel steeds aan de frisse kant. Ja, en zoals het er nu naar uitziet, eh, komt dit weerbeeld, eh, of komt er eigenlijk geen verandering in. In ieder geval tot na het weekend. Wel worden vanaf volgende week ook de nachten wat minder koud. En voorlopig houden we dus gewoon rustig droog en vooral overwegend zonnig voorjaarsweer. Een Help Your Fellow Man. Ja, denk ook eens aan een ander. Hè? Dat is een beetje de boodschap eigenlijk. Het staat een beetje in schril contrast met wat ik vanmorgen dacht. Want ja, ik dacht bij mezelf, het zonnetje schijnt, het is een prachtige ochtend. Ik wil dansen, ik wil zingen en ik wil mensen voor de bus duwen. Ja, dat schiet niet op, dat gaat niet zo goed samen, kan je nou. Dat laatste heb ik uiteraard maar niet gedaan. Junior Campbell was dat. Introotje is ook gebruikt voor een jingle van The Voice of Peace. Die zeezender voor de Israëlische kust. Dat weet je misschien nog wel. Kino wel. het zonnetje schijnt. Het is een prachtige ochtend. Ik wil dansen, ik wil zingen. En ik wil mensen voor de bus duwen. Ja, dat schiet niet zo. Dat gaat niet zo goed samen, kan je nou. Dat laatste heb ik uiteraard maar niet gedaan. Junior Campbell was dat. introontjes ook gebruikt voor een jingle van The Voice of Peace. Die zeezender voor de Israëlische kust. Dat weet je misschien nog wel. Tien over half zes zit je nog aan tafel en die kans is vrij groot. Eet smakelijk. En ben je nog onderweg naar huis? Die kans is vrij groot. Rij voorzichtig. Dit is Marvin Gaye. zo'n, eh, wat wij noemen, een radioplaatje. Iedereen kent het, maar je komt het op geen enkel verzamelalbum tegen. Volkomen onterecht, want het is een heerlijke schrijf. Mr. Berg en Romeo. van René. Goed idee. Goed, even iets heel anders. Eh, onze bierbrouwer Heineken zit een beetje in de problemen, met name in Hongarije. Wat zeggen ze zelf? Onze ster op het etiket heeft geen enkele politieke connectie. Dat zei Heineken in reactie op een eh, mogelijk verbod in Hongarije op de rode ster in het merkbeeld van, eh, van Heineken. De conservatieve regering in Hongarije wil het commercieel gebruik van communistische symbolen verbieden. Zoals de hamer en de sikkel en ook de rode ster op het bekende etiketje van, eh, van Heineken. Het Hongaarse parlement is inmiddels begonnen met de behandeling van een wetsvoorstel daarover. Al sinds jaar en dag heeft Heineken een ster op het etiket staan. De ster, dat is een uh, oud brouwerssymbool uit de middeleeuwen, zegt een woordvoerder van Heineken daarover. Vorige week zei de Hongaarse vicepremier Semjen dat de Rode Ster van Heineken duidelijk een politieke inhoud heeft. Onzin, zegt Heineken. De punten van de ster stonden voor de vier natuurlijke ingrediënten en het eh, vijfde punt voor de magie van het bierbrouwen. We houden deze kwestie nauwlettend in de gaten, maar we hebben alle vertrouwen in een goede afloop, al dus Heineken. Volgens een wetsvoorstel kunnen overtreders gevangenisstraf en een boete van wel 7 miljoen euro krijgen. Nou, daar kun je heel wat pilsjes voor drinken. Hè? En mocht pils binnenkort in Hongarije niet meer verkrijgbaar zijn, dan hebben we een ander goed advies. Drink meer, drink, hoi! Drink meer, drink, mm, rustig, rustig, ik heb met twee handen hoor. Drink meer, prik, dan kan je niks gebeuren. Drink meer, prik dan zit je altijd goed. Drink meer prik, je zult het nooit betreuren. Je blijft er altijd nuchter bij, je krijgt alleen de ik. Wil er nog iemand prik? Roept u maar. Mijn lieve melk van tuin, dat is een gezondheidskleun. Als de wolf in het staat, is iedereen tevreden. We drinken fijn als glaasje prik en Bord drinkt zelf mee. Nou, reken maar. Wie kennen meneer de Raaf, zelfs je juffrouw vaar. Die hebben dan de grootste lol en zingen met elkaar. Drink meer prik, hoi! Drink meer prik, hoi! Drink meer prik, dan kan je niks gebeuren. Drink meer prik zit je altijd goed. Drink meer, drink. Je zult het nooit betreuren. Je blijft er altijd nuchter bij. Je krijgt alleen de hik. Zeg Willem, wat hoor ik daar voor onderaard gerommel? Oh, dat is voor Die heeft te veel prik gedronken. En zijn we samen op karwei en heb ik een droge keel. Dan neem ik een slok uit de thermosfles en Willem krijgt zijn deel. Laatst was er een reuzenbotsing. Soef de haas was half dood. Maar hij werd weer springlevend met grenadine rood. Drink meer prik, hoi! Drink meer prik, hoi! Drink meer prik, dan kan je niks gebeuren. Drink meer prik, dan zit je altijd goed. Drink meer prik, je zult het nooit betreuren. Je blijft er altijd nuchter bij, je krijgt alleen de hik. Drink meer prik, drink meer prik prik, dan kan je niks gebeuren. Te drinken meer prik, was het jou te goed. Drink meer drink. je zult het nooit betreuren. Je blijft er altijd nuchter bij, je krijgt alleen de hik. Alleen de hik. <laughs> Jeugdherinneringen, hè? Ed en Willem Bever. En drink meer prik, leuk uit. De Fabeltjeskrant natuurlijk. Ja, Verstraten wordt oud, die is een beetje aan het mijmeren over vroeger en zo. Nou, dan zit je goed hoor bij Radio Els als jij dat ook doet. Dit is de Marshall Tucker Band. Fire on the Mountain. Echt, ze is een lekker schijfje, jongens. Ah! Took my family away from my Carolina home. Had dreams about the West and started to roam. Six long months on a dust covered trail. They say heaven's at the end, but so far it's been. digging and sifting from five to five, selling everything we found just to stay alive. Go flow free like the whiskey in the bar. Sinning was the big thing, Lord, and sin was star, and there's were the evening tree. Empty cartridges and bloodlines, the gooders of the street. Men were shot down for the sake of fun, or just to hear the nose of their by my grave. Tears flow free for her man, she couldn't say. Shot down in cold blood by a gun that carried fame. All for a useless and no good, wordless claim. Marshall Tucker Band Fire on the Mountain. Ik ben heel verbaasd. Peter de Wit komt er eentje binnen bandje. Oh ja, <laughs> dat is ook zo. Ferry de Hartog is vrij vandaag. Peter de Wit hoor je zo meteen na zessen met de Afwas Show. En wij gaan dan ook zo afscheid nemen. Ik heb nog één leuke oude voor je. 1485 AM. Radio Els. The best oldies. San Francisco. Oh, nou dan eh, kunnen wij concluderen dat ze daar aardig achterlopen inmiddels. En dat had ik nou toch niet achter ze gezocht. Muziek uit de jaren 60 hoorde je nog. Muziek van de Hellers. Nee, niet jaren 60, midden jaren 70. Anders klopt het jaartal niet. Ja, klopt sowieso niet in de computer. Ach, computers, je moet er nooit vanuit gaan. Nee, nee, nee. doei. Waar ik wel vanuit ga is de vakmanschap en het enthousiasme van Peter de Wit. Je hoort hem zo meteen met eh, de afwasshow hier bij L 1485. En ik meld mij weer morgen, even na 5 uur. Fijne avond. is het Radio Els Nieuws. Ik ben Michael Kames. Jeroen Dijsselbloem moet opstappen als Eurogroepvoorzitter. Dat vindt althans de Portugese premier Antonio Costa. Deze noemt Dijsselbloem een racist, een xenofoob en een seksist. Aanleiding is een uitspraak van Dijsselbloem die zei: Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven en daarna om hulp vragen. Bij veel Zuid-Europese landen van de Eurogroep viel die uitspraak in het verkeerde keelgat. Dijsselbloem houdt het erop dat zijn woorden verkeerd geïnterpreteerd worden en weigert ze in te trekken. Twaalf maanden celstraf, dat heeft de rechtbank Gelderland opgelegd aan een moeder en haar ex-vriend voor de mishandeling van een inmiddels vijfjarige kleuter. De straf voor de moeder is voorwaardelijk. Het kind blijft ondanks de veroordeling onder de zorg van de moeder, die wel verplicht begeleiding krijgt. De vrouw van 36 en de man van 45 werden veroordeeld voor een reeks mishandelingen in 2015 van het toen driejarige kind. Zo werd het onder meer zonder kleren in de kou gezet en werd het peper in de ogen gewreven als strafmaatregel, omdat het zeurde volgens de twee. Opnieuw heeft de Turkse president Erdogan fel uitgehaald naar Europa. In een toespraak in Ankara leek hij deze keer impliciet te dreigen met geweld. Als het zo doorgaat, kunnen Europeanen niet meer veilig over straat, zei de Turkse leider. Wat Erdogan daar concreet mee bedoelt en of hij oproept tot geweld tegen Europeanen, maakt hij verder niet duidelijk. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder, hoewel er her en der wel sprake blijft van wat dunne wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit op tussen 5 en 2 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, in de middag echter wat meer bewolking dan vandaag. De maximumtemperatuur komt dan uit op 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Els. ended just the same. There was a knock on the door, a thump on the floor, and the boy turned same. She called out her name. Then she walked in looking like dynamite. She said, Now come along, we're gonna through the night. By the way, not she's got. She's got the whole town lighting up dynamite. Nobody quite knows. Flash in the sky, a light in her eye, and a dynamite. 20 maart in het jaar 2017. Wat een prachtige Elsplaat deze week. Dynamite van Mut. zingen we gewoon elke keer weer hetzelfde liedje natuurlijk. <laughs> Radio AM 1485 in de Waard en uiteraard ook in Arem, Zuidwest-Friesland. Op de AM 1485, de avondshow op deze woensdag. En het is de eerste dag van de, her, van de, van de lente. We hebben een beetje een mooie dag gehad. Ja, dat, ging wel hè, volgens mij. Ja. De komende ook nog een eh, paar dagen mooi weer, maar wel heel veel wind. Dus met andere woorden, ja, we, moeten nog een klein beetje, ja, een beetje, beetje, beetje afzien hè. De was show met eh, Peter Wit op 22 eh, maart 2017 met vandaag wat vaste ingrediënten. Oftewel, we draaien heel veel leuke platen uit de jaren 70, uit de jaren 80. En eh, we hebben uiteraard ook nog, weet je nog wel, weet je nog wel, weet je nog wel, ja, weet jij het nog wel. Nou, even kijken wat er allemaal vandaag in de geschiedenis gebeurde. Ik heb een beetje bekeken, ja, dat zijn toch wel een aantal leuke wetenswaardigheden. Radio Els op AM 1485, ik zeg een hele goede avond. 1485. me happier than I ever been, than I ever been before. away the bitter nieuws voor je. Vanaf 3 april aanstaande krijg je ook 0% rente op je spaarrekening bij de Triodosbank. Dus eh, dat is een beetje jammer natuurlijk. Maar iemand die daar geen last van heeft is Peter Jan Rens. Want de voormalig tv-presentator Peter Jan Rens, oftewel meneer Cactus, is eh, door de rechtbank persoonlijk failliet verklaard. Dus heeft hij geen last meer van uh, die 0% rente bij de Triodesbank. Hij heeft trouwens wel een hoop probleempjes hoor. Ja, ik weet niet, maar eh, destijds was het zo leuk hè, bij Tineke. Maar tegenwoordig gaat het niet zo best, met Peter Jan Rens. Heaven loves you. The clouds are for you. Nothing stands in the way And you're a is always bitter. Life is a pop of the cherry when you're a boy. When you're a boy, you can wear a uniform. When you're a boy, other boys check you out. You get a girl. You a raise the colors, unfurl the flag. Love just kissed you hello when you were a boy. They'll never clone you. Your role always first on the line. the Offer Show. <laughs> show me medewerkers van BMW hebben een schade veroorzaakt van minimaal 500.000 euro. Ze waren namelijk zo dronken en zo onder invloed van amfetamine en andere drugs dat de complete productielijn van eh, de BMW moest eh, worden stilgelegd. Het eh, ging om de BMW 3-serie en de 4-serie. En de mannen zijn uiteraard, ik neem aan, uiteraard ontslagen, toch? Ja. <laughs> Ze storten in ieder geval compleet in elkaar. Dat is een beetje een bijzonder verhaal. Wil van Dijk. Kijk, de zwaluwen zijn weer terug. Hebben een reis achter de rug. En de winter gaat op de vlucht. Jij komt terug. Kijk, de berenboom achter ons huis mijn bloei is weer de bruid en mijn dromen die komen. samen naar huis zullen gaan. Kijk, langs iedere weg staat een kruis. Zo is de lange weg naar huis. Jij en ik komen samen thuis. Jij komt terug. Kijk, de zwaluwen in de lucht. Hebben een reis achter de rug. Net als wij niet meer op de vlucht. Van Dijk, destijds eh, hartstikke populair natuurlijk, want hij heeft meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Helaas niet gewonnen, maar desalniettemin was dat toch een hele leuke plaat. Jij en ik, het is lente in Nederland. Helemaal officieel gisteren begonnen. Lente in Nederland. Het is 22 maart in het jaar 2017. Play with the lives of many, but he doesn't care for any. Santiago says he loves them all. He's a lover. radiotechniek, dan weet je dat deze plaat een absolute nachtmerrie is voor mensen die iets doen met soundprocessie. Hij knalt er zo lekker in, dan is hij even stil en dan eh, opeens weer bam, daar komt de knek en My Sharona. Radio Els AM 1485 en wij zijn nog gewoon lekker in de lucht op eh, die prachtige mooie frequentie. Laat even weten dat je luistert. Dat kan via het gastenboek van Radio Els. www.radioels.nl Dit is Bonnie Sinclair. Een van die eh, leuke plaatjes uit de jaren 70. En ik ben gelukkig zonder jou. Het is nu eindelijk een feit. Ik ben je kwijt, ik ben je kwijt je sigaretten als knoei jij voortaan bij haar en niet bij mij. Wij gaan ook niet meer samen eten. Ik kan van nu af aan vergeten hoe jij mij vroeger hebt gekust. Ik heb nu eindelijk mijn rust. laat naar leugens zoekend voor mij staat. Je lachen en je harde hoor ik nu niet meer op de trap. Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren. En ik niet nachtenlang te luisteren. Het bed is wel wat groot voor mij, maar zelfs daar ben ik nu vrij. Ik ben je van mij denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik jou goed heb bekend. Je kunt je medelijden sparen. Ik heb net als voor wij samen waren. Het voeteneinde van het bed bij de verwarming neergezet. Dus zeg, ik vind Bonnie Sinclair nog steeds leuk hoor. Bonnie, kom je buiten spelen? Dr. Bernard? Nee, nee, ja. <laughs> Deze plaat kwam uit de jaren 70. Ik ben gelukkig zonder jou. Het is eh, een minuut of twee voor half zeven geworden op Radio Els AM 1485. Heb ik al gezegd, dankjewel René Verstraten. Dat heb ik niet gezegd, hè? Nou, nou goed, het is wel gemeend hoor, dus maak je geen zorgen, René. Tijd voor een vast item in het programma. Het is vandaag 22 maart, de 81ste dag van het jaar. En eh, dat betekent dus dat er nog 284 dagen volgen tot het einde van het jaar. Dat we weer vuurwerk mogen afsteken. Nou, we kijken even naar een aantal gebeurtenissen vandaag in de geschiedenis. In 1933, president Roosevelt gelast een einde te maken aan de mislukte drooglegging in de Verenigde Staten. Gelukkig maar, want kunnen we daar weer een biertje drinken. Joseph Hazelwood is in 1990 veroordeeld eh, tot eh, 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden. Want eh, Jozef was namelijk de kapitein van de olietanker Exxon Valdez. Die in 1989 voor de kust van Alaska een milieuramp heeft veroorzaakt. Misschien kan je het nog wel een beetje herinneren. Dat was een olietanker van eh, Exxon. En dat is dus eigenlijk gewoon van Esso. In 2016 terroristische aanslagen door de terreurgroep IS in de vertrekhal van de Brusselse airport en in een metrostel in het eh, Brusselse metrostation Maalbeek is alweer een jaar geleden, vrienden. Jongen. In 1975 in de media Teaching wint in Stockholm het 20e Eurovisie Songfestival met het uh, nummer Dingedong. En Dingedong is een eh, productie van eh, onder andere Wil Luikinga. Bekend van Wil Wil Wel van Radio Veronica en Radio Caroline in de 80's. In 1998 Kees van Koten en Willem de Bie kondigen het einde aan van hun samenwerking op de Nederlandse televisie bij de VPRO. En dat eh, moet ik eerlijk zeggen, dat vond ik hartstikke jammer. Je kent nog wel Van Koten en de Bie en keek op de Week. Een eh, waanzinnig programma op de zondagavond. In 1998 kwam dat dus eh, ten einde. Politiek in 1621 is Hugo de Groot ontsnapt uit een boekenkist of in een boekenkast uit slot Loevestein. Dat is fantastisch natuurlijk. Hè? Kunnen allemaal nog wel een beetje herinneren natuurlijk. In 1888 in Appelscha werd er een eh, grote staking uitgeroepen eh, eh, onder de veenarbeiders. Het was het begin van de georganiseerde staking in Nederland. Dat heeft toch alles te maken met, met, links volgens mij, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Het kabinet Den als we het over links hebben, in 1977 viel op deze datum in de geschiedenis van het op 22 maart in het jaar 1977. Kijken we nog even naar de wetenschap en de technologie. Arthur Shagloff en Charles Tonus eh, verkrijgen het patent op de laser. Dat is misschien wel leuk, de laser waar je dus eh, allerlei behandelingen mee kan doen, maar ook waarmee je dus eh, bijvoorbeeld heel ver kan kijken. In 1995 Kosmonaut Valeri Poltjakov keert terug naar het record van 438 dagen in de ruimte. Dat is eh, allemaal gebeurd vandaag in de geschiedenis. Kijken we nog even naar het weer. In 1958 was het vandaag 5, nee, min 5,6 graden. En de hoogste temperatuur gemeten was eh, in 2012. Toen was het plus 19,2 graden. En eh, hier op dit moment is het een graadje of 9 in de studio. Is het trouwens al een beetje warmer, want Ferry heeft de temperatuur temperatuur behoorlijk opgestookt. Over uh, eh, Tizier gesproken. Daar is hij, ja. Destijds dus uh, het Eurovisie Songfestival gewonnen. dan, dit is Titien. When you're feeling alright, everything is uptight. Try to sing a song that goes ding, ding on. There will be no sorrow when you sing tomorrow and you walk along with your ding. always up at. Listen to a song that goes ding, ding dong, And the world looks sunny. Everyone is funny when they sing a song that goes ding, ding, dong. Ding and dong every hour when you pick a flower. Even when your lover is gone, gone, gone. Ding and dong, listen to it. Maybe it's a bigot. Even when your lover is gone, gone. lekkers ding, ding along. There will be no sorrow. als zaterdagmiddag gebeurtenis. Vijf uur ouderwetse hitgevoeligheid. Van 1 tot 4 de Els Top 40 en van 4 tot 6 de Tipparade. Dat gebeurt vanaf 1 april. Sway. En daarvoor hoorde je die promo over de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis op Radio Els. Die zal gaan eh, plaats hebben eh, vanaf 1 april aanstaande tussen 1 en 4. De historische top 40. En daarna dus eh, gaan wij luisteren naar de historische tipparade ik eh, kan je vertellen dat die historische tipparade gepresenteerd zal gaan worden door niemand minder dan als, eh, als mijzelf, <laughs> Peter de Wit. Dus aanstaande zaterdag eh, kan je het ook beluisteren, maar dan is het tussen 6 en 8. Dus tussen 18 uur en 20 uur. En vanaf 1 april dus heerlijk, zoals het hoort, in de middag. Freeze, I'm baker. Put your hands in the air.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 Mama, mama, my bigger, to handle the guns. Mama, mama, my bigger, she never could cry. Mama, mama, my bigger, but she knew how to die. Here is a special bulletin. Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station. It was their last parade. The cops appeared too soon. They couldn't get away. With all the loot they had. It made them mighty mad. And so they shot it out. My baker and her sons. They didn't want to hang. They died with blazing guns. And so the story ends. Of one who left no friends. My, my, my, my. my baker, she taught her Of Miamico zou zeggen Bonien. Maabeker, prachtige uitvoering. De single-uitvoering dus van het nummer Maabeker. En je hoort hem hier op Radio Wels. place that's gonna blow your mind. The place that's gonna blow your mind. place that's gonna blow your mind. Wij zijn dus Radio Els. This is the sound of Radio Els. En zo klinkt het ook, toch? This is the sound of Radio eh, Els. AM 1485 in de middengolf en eh, via www.radioels.nl. zou je ook niet je creditcard trekken natuurlijk. It's so easy to fall in love, Linda Ronstadt. Wat zeg je, moet je wel rente betalen als je geld leent? Hmm, dat zijn gewoon oplichters, hè, die banken. <laughs> It's so easy to fall in love. Radio Els op AM 1485, de Awas Show met Peter de Wit beetje een, een eh, beetje een rommeltje vandaag. Ik weet niet hoe het komt, maar we hebben al die leuke plaatjes. En eh, ik, ik, ik, ga me van de ene hit naar de andere. Dit is Otto One uit de jaren 70 en het nummer heet D-I-S-C-O. Goedenavond, dit is Radio Els. incredible, superficial, complicated. special. Super special. She's Crazy, crazy. Delightful. Incredible. Sensational. Sweetest. incredible, superficial, complicated. Desirable, irresistible, super sexy, such a cutie. is eh, zo so cute hier. Oh, oh, oh, oh. Hij komt uit 1980 trouwens niet uit de jaren 70. Werd me al heel fijntjes verteld door de diverse mensen die dan op dat moment wel commentaar kunnen leveren. Heel goed, dankjewel, dankjewel. www.radioels.nl En dan eh, mag je alles schrijven in het gastenboek wat je maar wil. En eh, wij zullen het moderaten. dus wat dat betreft, we halen er gewoon weer uit wat we niet leuk vinden. <laughs> D I S O Otto One, de radio. Het is 12 minuten voor 7 woorden alweer. Mmm, mmm. betekent dat, eh, dat ik bijna alweer naar huis mag.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 Radio Els op AM 1485. Ja, we draaien gewoon die leukste platen, dus uh, waarom ook niet deze plaat? 1485. Makes me happier than I've ever been. Lekker Radio Noordzeeachtig. Ja, precies. 8 minuten voor 7 en we draaien al die leuke plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80 uh, op woensdag bij uh, eh, Wit in de Alwas Show heel veel muziek uit de jaren 70. Onder andere deze plaat, lekker Miami-achtig. Dit is Harpo en de Movie Star. You feel like Steve McQueen when you're driving in your car. And you think you look like James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre, you think you are.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 Ik bedoel, laat mij maar gewoon een radio star zijn. Dan eh, misschien ook wel wat minder dan dat. Ik wil ik het best. Ik vind het allemaal goed. Het is dus, eh, woensdagavond, vrienden. Ik ben aanstaande zaterdag weer met de tipparade van 40 jaar geleden Oftewel De tipparade uit 1977 na de historische top 40. Ik wens je heel veel plezier met de rest van de collega's. En uiteraard nog heel veel plezier de komende dagen op de radio bij Radio Els 1485 AM. Dit is Herman Brood en het gaat over zaterdagnacht. Lijkt me gezellig. Oftewel, zeg het maar, zeg het maar. is het Radio Els Nieuws. Ik ben Michael Kames. Bij een terreuraanslag in Hartje Londen is voor zover bekend één dode gevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Een man heeft geprobeerd een politieagent neer te steken, waarna andere agenten het vuur openden op hem en hem neerschoten. Waarschijnlijk is de neergeschoten verdachte dezelfde persoon die kort daarvoor met een auto inreed op voetgangers op de Westminsterbrug in de stad. Het motief van de dader is volgens Britse veiligheidsdiensten nog niet duidelijk, Vooralsnog wordt uitgegaan van een terroristische actie. Jeroen Dijsselbloem moet opstappen als Eurogroepvoorzitter. Dat vindt althans de Portugese premier Antonio Costa. Deze noemt Dijsselbloem een racist, een xenofoob en een seksist. Aanleiding is een uitspraak van Dijsselbloem die zei: Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven en daarna om hulp vragen. Bij veel Zuid-Europese landen van de Eurogroep viel die uitspraak in het verkeerde keelgat. Dijsselbloem houdt het erop dat zijn woorden verkeerd geïnterpreteerd worden en weigert ze in te trekken. Twaalf maanden celstraf, dat heeft de rechtbank Gelderland opgelegd aan een moeder en haar ex-vriend voor de mishandeling van een inmiddels vijfjarige kleuter. De straf voor de moeder is voorwaardelijk. Het kind blijft ondanks de veroordeling onder de zorg van de moeder, die wel verplicht begeleiding krijgt. De vrouw van 36 en de man van 45 werden veroordeeld voor een reeks mishandelingen in 2015 van het toen driejarige kind. Zo werd het onder meer zonder kleren in de kou gezet en werd het peper in de ogen gewreven als strafmaatregel, omdat het zeurde volgens de twee. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder, hoewel er her en der wel sprake blijft van wat dunne wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit op tussen 5 en 2 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, in de middag echter wat meer bewolking dan vandaag. De maximumtemperatuur komt dan uit op 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Els. Dit is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. 1485.